Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De twee verdachten van de aanslag in Parijs waren bekend bij de Amerikaanse autoriteiten. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten melden aan persbureau AP dat de twee broers al enige tijd op een no-fly-lijst staan. Dat betekent dat ze de VS niet in mogen. Een van de broers was in 2008 veroordeeld voor het ronselen van jihadstrijders. De ander werd volgens persbureau Reuters in Jemen getraind door Al-Qaeda. De klopjacht op de twee heeft zich toegespitst op een bos ten noordoosten van Parijs. Daar is mogelijk een vluchtauto gevonden. Zwaar bewapende agenten gaan in de buurt van deur tot deur en adviseren bewoners binnen te blijven. Oekraïne heeft Nederland vlak voor de ramp met vlucht MH17 gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim. Het kabinet heeft die informatie niet gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen. Dat schrijven de ministers Koenders en Opstelten in antwoord op Kamervragen. Drie dagen voor de vliegramp was boven Oost-Oekraïne een vrachtvliegtuig uit de lucht geschoten. Daarop waarschuwde Oekraïne een aantal bevriende landen, waaronder dus Nederland. Het kabinet legt niet uit waarom de luchtvaartmaatschappijen niet van de gevaren op de hoogte zijn gebracht. In Amsterdam is het lichaam van de vermiste Noorse man gevonden passagiers van een rondvaartboot zagen zijn lichaam drijven in het water onder de brug bij het Max Euweplein. De Noor van 21 werd sinds 19 december vermist. Hij ging die avond even geld pinnen en is daarna spoorloos verdwenen. Hoe hij in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Het weer dan nog, het regent licht en er staat een stevige wind. Aan zee gaat het in de loop van de ochtend stormen. Aan het begin van de middag breekt de zon door, maar daarna gaat het opnieuw regenen.